een Klomp met het NOS-journaal. Als burgemeester Halsema de persconferentie een dag na de rellen in Amsterdam over kon doen... zou ze niet weer het woord pogrom gebruiken. Ze vindt dat die term als propaganda is gebruikt door Haagse politici... om Marokkaanse Amsterdammers en moslims te discrimineren. Dat zei ze in Nieuwsuur. Halsema had het in de persconferentie over jongens die op scooters door Amsterdam gingen... om Israëlische supporters aan te vallen. En zei dat ze snapte dat dat mensen aan pogroms doet denken. Een woord dat ook gebruikt wordt om razzia's tegen Joden aan te duiden. De politie heeft inmiddels 45 verdachten in beeld voor het geweld in Amsterdam... rond de wedstrijd Ajax-Maccabi vorige week. Onder hen zijn ook Israëliërs. De politie heeft veel beeldmateriaal en verwacht op basis daarvan nog meer mensen aan te houden. Bij een Russische raketaanval op een woontoren in de Oekraïnse stad Sumy... zijn zeker acht mensen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen. En ook raakten 52 mensen gewond. Na de aanval viel ook de elektriciteit uit in de stad. Eerder op de dag was er al een grote raketaanval op het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne. gisteravond werd bekend dat president Biden toestemming geeft aan Oekraïne... om Amerikaanse lange afstandsraketten in te zetten op Russisch grondgebied. Iets wat president Zelensky al heel lang wil. De manier waarop de asielopvang is geregeld in Nederland... vergroot de gezondheidsrisico's voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen. Dat staat in een studie van het Erasmus MC. Bijna de helft van de zwangere asielzoekers die werden gevolgd in het onderzoek... kwamen pas na twaalf weken zwangerschap bij zorgverleners terecht. Daardoor konden belangrijke tests niet op tijd worden afgenomen. Het weer, hier en daar buien, vooral in het noorden. Het koelt af naar een graad of 6 aan zee. In het oosten wordt het nog wat frisser.